In een briefje en een rode roos. Voor haar verjaardag, wat moeder weet, dat kleine Jantje haar nooit vergeet. Toen is hij met het dood naar het postkantoor gegaan. De juffrouw keek verwonderd het ventje heel lang aan. Met hele grote letters heeft zij op het pakket bijzondere bestemming als einddoel neergezet. De man die de post sorteerde en het doosje daar zag staan, is met betraande ogen toen naar zijn chef gegaan. Die las voor moeder boven en opende de doos. Daarin En een paar dagen later stond in de ochtendkrant een foto van klein Jantje, het doosje in zijn hand. Ze zal het nooit ontvangen zijn als zij een foto ziet. Voor moeder wolken stond er op de doos. Daar